Mariette Krol met het NOS Journaal. Premier Rutte noemt het veto dat Rusland heeft uitgesproken tegen een VN-tribunaal voor de MH17-ramp een tegenslag, maar hij zegt dat Nederland vastberaden blijft om de daders te vervolgen en te berechten. De premier wil nu andere opties voor vervolging op internationaal niveau en nationaal niveau uitwerken. Minister Koenders noemde het voor de VN-veiligheidsraad onbegrijpelijk dat een lid van de raad gerechtigheid belemmert. Rusland was de afgelopen avond in de Raad het enige land dat tegen een tribunaal stemde. Elf andere landen steunden de resolutie, drie landen onthielden zich van stemming. Ook in België voeren de boeren actie voor hogere landbouwprijzen. Zo'n 100 boeren staken bij het Waalse Lessien autobanden in brand op rotondes en blokkeerden enige tijd de snelweg. Voor de komende dag staan er acties op het programma in Vlaanderen. In Brussel zijn 29 mensen veroordeeld voor onder meer het ronselen van jongeren voor de strijd in Syrië. Drie mannen kregen 20 jaar cel, onder wie het vermoedelijke brein achter de vereidelde terreuraanslag in Verviers. Een haatimam uit Molenbeek kreeg 12 jaar cel. Veel verdachten waren niet bij de uitspraak aanwezig. Zij zitten waarschijnlijk in Syrië. In de Amerikaanse staat Ohio wordt een politieagent vervolgd voor moord. De agent schoot eerder deze maand een ongewapende zwarte man door zijn hoofd... toen die doorreed na een verkeersovertreding. Volgens de aanklager heeft de agent doelbewust geschoten... en had hij nooit bij de politie mogen werken. Nederlanders die naar Turkije gaan moeten extra alert zijn. Ze moeten vooral oppassen in Istanbul. De politie waarschuwt daar voor mogelijke aanslagen in de metro, bij busstations en op andere drukbezochte plaatsen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft een extra waarschuwing af. Ajax heeft in de derde voorronde van de Champions League gelijk gespeeld tegen Rapid Wien. Het werd 2-2. De Amsterdammers stonden lange tijd op voorsprong en Rapid speelde een tijd met 10 man, maar maakte uiteindelijk toch nog gelijk.